9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in een Kamerdebat over de zorg beloofd met werkgevers te gaan praten over betere werkomstandigheden, meer zeggenschap en minder administratieve druk voor zorgmedewerkers. De regeringspartijen willen dat het kabinet dit nu versneld gaat aanpakken. Volgens de coalitiepartners kan de politiek zoalsnog waardering uitspreken voor de zorgmedewerkers. Eerder vandaag drong de oppositie opnieuw aan op meer salarisverhoging voor zorgpersoneel. Maar dat zien kabinet en coalitie niet zitten. In België is ophef ontstaan na de publicatie van videobeelden... waarop te zien is hoe de politie een Slovaakse arrestant... hardhandig aanpakt op het vliegveld van Charleroi. De man raakte daarbij in coma en overleed enkele dagen later. Hij veroorzaakte problemen bij het boorden en weigerde zijn ticket te tonen. Op de beelden is te zien dat hij zijn cel met zijn hoofd tegen de deur beukt. Agenten drukken vervolgens minutenlang een doek over zijn hoofd. Het incident gebeurde twee jaar geleden. Volgens het OM in België is het onderzoek nog gaande. Een man van 33 die een conducteur in Emme vier stomp in zijn gezicht gaf... is veroordeeld tot anderhalve maand gevangenisstraf. De conducteur wees hem erop dat hij een mondkapje moest opzetten in de trein. Die stond te wachten op het station. Nadat de man de conducteur had geslagen, ging hij er vandoor. Hij werd drie dagen later opgepakt. De man kampte met psychische problemen en gebruikte veel drank en drugs. Apple is als eerste beursgenoteerde techbedrijf meer dan 2 biljoen dollar waard. Dat is dus 2000 miljard dollar. De beurswaarde geeft vooral aan hoeveel vertrouwen beleggers hebben in het bedrijf. De verkoop van iPhones, smartwatches en oordopjes blijft ondanks de coronacrisis groeien. 2 biljoen dollar is bijna net zoveel als de Italiaanse economie... en meer dan twee keer zoveel als de Nederlandse economie. Het weer, meer bewolking met vannacht af en toe een bui. Het wordt zo'n 19 graden. Morgenochtend trekt de regen via het noordoosten weg en breekt de zon door. De temperatuur loopt dan op naar 26 tot 32 graden.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 Me a the girl them banana far. Do all of them a request me banana. Till I come and them no want go home. cita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them way. You know, see, that's so me duele. Eso me duele, eso me me And girl, me, me banana sweet. Them say the length and size them way. With it, group drop. On. one attention. New girl from France, so them watch her wanna Me say way. me say way, me say way, me say way. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we.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 Laat hem staan op ZFM. mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. put you in the mix. Eh? Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me Alright, uh-huh.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 Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my way.